Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Eindhoven tientallen supporters van PSV en PEC Zwolle opgepakt. Volgens de politie zochten ze de confrontatie met elkaar... en toen agenten ingrepen keerden ze zich tegen de politie. In totaal werden 38 mensen opgepakt. De groep arrestanten werd met een lijnbus naar het politiebureau gebracht. De passagiers die in de bus zaten moesten uitstappen en de volgende bus pakken. In het buitengebied bij Halle in Gelderland zijn gisteravond twee vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden. Volgens de politie ging het om een heel gevaarlijke stof. Daarom werd het gebied afgezet en waren veel hulpdiensten aanwezig. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft een robot ingezet om de explosieve stof weg te halen. De zakken en de tas lagen er al een paar dagen, maar hoe ze daar terecht kwamen is nog niet bekend. Volgens de politie wordt de stof die erin zat gebruikt door criminelen. De man die ervan wordt verdacht het Britse parlementslid David Ames te hebben doodgestoken... blijft langer in voorlopige hechtenis. De politie laat weten dat het gebruikte mes is gevonden op de plek van de aanval. Volgens Britse media heet de verdachte Ali Harbi Ali... een 25-jarige Brit van Somalische afkomst. Volgens Sky News was de man niet bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij werd vrijdag opgepakt op de plaats van de aanslag... Een kerk waar EMS was voor een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict. De Britse politie ziet de aanval als een terreurdaad. Sivan Hassan is in Zwitserland door de Europese Atletiekbond uitgeroepen tot beste atlete van 2021. Hassan won bij de Spelen afgelopen zomer twee keer goud en één keer brons. Femke Bol, goed voor Olympisch brons op de 400 meter hoorde, werd gekroond tot talent van het jaar. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt en de temperatuur ligt rond de 8 graden. Ook overdag overheerst de bewolking en vooral in het noorden kan een bui vallen. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.